Het zijn Kamervoorzitter Flao van de Waalse Socialisten en Senaatsvoorzitter Pieters van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Preformateur Di Rupo had gisteren gevraagd ontheven te worden van zijn functie, omdat de onderhandelende partijen het niet eens konden worden. Koningin Beatrix begint maandag met een nieuwe consultatieronde over een kabinetsformatie. Ze spreekt eerst haar adviseurs, onder wie Cenk Willink, de vicepresident van de Raad van State... en later op de dag komen de fractievoorzitters van de grootste partijen langs. Dinsdag volgen de andere fractieleiders. Mobiel bellen wordt in snel tempo duurder. Volgens het VARA-programma Kassa komt dat doordat veel telefoonproviders overgaan op betalen per minuut in plaats van per seconde. Volgens Kassa is een gemiddelde beller die nu 60 euro verbelt straks 110 euro kwijt. De eerste Haagse museumnacht is bezocht door zo'n 9000 mensen. De organisatie, die op 4000 bezoekers had gerekend, noemt het evenement voor herhaling vatbaar. De museumnacht werd om half acht geopend door burgemeester Van Aartsen. Zo'n 20 musea, galerieën en culturele instellingen hadden hun deuren geopend. In de oude zaal van de Tweede Kamer werd het historische debat uit 1972 over de drie van Breda nagespeeld. Het programma van de Haagse Museumnacht duurt nog een uur. Bij de opening van het boekenfestival Manuscripta is een nieuwe literaire prijs aangekondigd. De prijs is voor een roman die vanuit een Europese taal naar het Nederlands is vertaald. De schrijver krijgt 10.000 euro, de vertaler 2500 euro. Twintig Nederlandse en Vlaamse boekhandels maken een eerste selectie, waarna een vijfkoppige jury de winnende roman kiest. In juni volgend jaar wordt de prijs voor het eerst uitgereikt. Dan het weer... Een heldere en droge nacht met minima rond 8 graden.